4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voormalige coronapatiënten krijgen na hun ziekte vaak te maken met psychische klachten... zoals een posttraumatische stressstoornis, angst, slapeloosheid en depressie. Dat zeggen wetenschappers in Italië die 400 ex-coronapatiënten onderzochten. Ruim een maand na hun behandeling in het ziekenhuis. Meer dan de helft had een psychische stoornis, vooral angststoornissen. De onderzoekers denken dat de klachten vermoedelijk worden veroorzaakt door een reactie van het immuunsysteem. In combinatie met onder meer stress, sociale isolatie en de angst om anderen te besmetten. Een openbaar aanklager in de VS heeft opnieuw via de rechter de belastingaangiftes van president Trump opgevraagd. Het is een volgende stap in het onderzoek naar mogelijke belastingfraude door Trump. Het is niet zo dat de belastingaangiftes nu openbaar worden. Trump heeft volgens de aanklager van Manhattan, Cyrus Vance, geregeld gelogen over zijn vermogen. Vance onderzoekt ook betalingen van Trump aan twee pornoactrices die in strijd zouden zijn met de Amerikaanse campagnewetten. De aanklager zou het strafrechtelijk onderzoek naar eventueel wangedrag nog voor de verkiezingen willen afronden. Ook dinosaurussen konden kanker krijgen, blijkt uit onderzoek. Amerikaanse paleontologen hebben misvormingen ontdekt die daarop wijzen op een fossiel van een centrosaurus. Dat is een gehoornde planteneter die in het tijdperk leefde, ruim 70 miljoen jaar geleden. Bij CT-scans van het fossiel kwamen afwijkingen aan het licht die waarschijnlijk zijn veroorzaakt door een agressieve vorm van botkanker. De tumor was zo groot als een appel, zeggen de paleontologen in het wetenschappelijk tijdschrift Lancet Oncology. Het weer, opklaringen en weinig wind met minima tussen 8 en 12 graden. Landinwaarts kans op nevel of mist en in het noorden kan nog een bui vallen.